Donderdag werd het roestige voorwerp gevonden. De politie kon niet met zekerheid vaststellen dat het een bom is, maar gaat er wel van uit. De plek op het strand werd direct afgezet met linten en de politie zette een bord neer waarop werd gewaarschuwd voor explosiegevaar. Toen de explosieve opruimingsdienst op het strand kwam om de bom onschadelijk te maken, was alles verdwenen. In 2005 werd al eens een fosforgranaat van het strand op Terschelling meegenomen. In Californië is evangelist Oral Roberts overleden. Roberts was in de jaren 50 een van de eerste dominees die begon te preken op radio en televisie. Hij zamelde er miljoenen mee in. Roberts hield zijn volgers voor dat gelovigen door God beloond worden met financieel en materieel succes. De predikanten die in zijn voetsporen traden wezen vaak naar hun eigen villa's en privéjets om Roberts woorden te onderschrijven. De manier waarop Roberts geld inzamelde kwam hem regelmatig op kritiek te staan. Zo zei hij ooit dat God hem met de dood zou treffen als hij niet genoeg geld bijeenkreeg voor een medisch centrum. Oral Roberts was 91 jaar. Een Zwitserse geoloog moet zich voor de rechter verantwoorden voor het veroorzaken van aardbevingen. De man is manager van een bedrijf dat is gespecialiseerd in het opwerken van energie met aardwarmte. Eind 2006 werden boringen in de stad Basel stopgezet nadat die een aantal aardschokken hadden veroorzaakt. Waaronder een van 3,4 op de schaal van Richter. Er ontstond voor zo'n 6 miljoen euro schade. Volgens de geoloog wisten de autoriteiten dat er aardschokken konden ontstaan. Hij kan vijf jaar cel krijgen. Het weer, temperatuur vannacht tussen min 1 en min 8 graden.